van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Lars Boom kan gewoon starten in de Tour de France. Dat hebben zijn ploeg Astana en de internationale wielenbond UCI bevestigd. Gisteravond werd de deelname van Boom twijfelachtig... nadat in zijn bloed een te lage cortisolwaarde was gemeten. In een gesprek met de NOS benadrukt Boom dat hij geen doping heeft gebruikt... en daar altijd tegen is geweest. In Calais hebben zo'n 150 vluchtelingen geprobeerd de kanaaltunnel te bestormen. Volgens Eurotunnel, een van de bedrijven die de tunnel exploiteren, drong een grote groep migranten vannacht door in de beveiligde zone in het havengebied. Daardoor ontstond er vertraging en kon een aantal treinen niet rijden. Aan de Engelse kant van de tunnel ontstond een lange file van vrachtwagens. De hele week al werd het treinverkeer ontregeld door stakingen van het veerpersoneel. Politiebond ACP ontkent dat er een CAO-akkoord in de maak is. Voorzitter Gert van den Kamp zegt dat berichten daarover volstrekt onjuist zijn... en dat er niet wordt onderhandeld tussen het kabinet en de politiesector. Volgens het AD werkt het kabinet in het geheim aan een oplossing... voor het loonconflict met politieagenten, militairen, justitie, rijksambtenaren en de Belastingdienst. Er zou een loonbod van 3,6 liggen voor een CAO met een looptijd van twee jaar. Maar dat wordt door Van den Kamp dus ontkend. Ook de Nederlandse politiebond zegt van niks te weten. Als er een bod wordt gedaan van 3,6 procent, zouden we meteen aan tafel zitten, zegt een woordvoerder. In Nederland is sinds vandaag officieel sprake van een hittegolf. Daarvan moet het bij het KNMI in de beeld vijf dagen achtereen 25 graden of meer zijn, waarvan drie dagen tropisch warm met minstens 30 graden. De laatste hittegolf in Nederland was bijna twee jaar geleden. Dat was tussen 21 en 27 juli 2013. En dan het weer van vandaag. Vanmiddag zonnig en erg warm met maxima van 29 aan de kust tot 36 in het binnenland. In de namiddag of avond is vooral in het oosten en noordoosten kans op een regen- of onweersbui.